Vijf uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat South Carolina... is een agent om het leven gekomen en raakte zes andere agenten gewond. Ze wilden een huis in de stad Florence doorzoeken... toen de bewoner plotseling het vuur opende. Daarbij raakte ook een andere man in het huis gewond. Na de schietpartij verschanste de schutter zich in zijn huis... met een aantal kinderen. Twee uur later gaf hij zich over. Ook hij bleek gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Britse regering beschuldigt de Russische geheime dienst... van een aantal wereldwijde computeraanvallen... die bedoeld zijn om westerse democratieën te ondermijnen. De Britten zeggen op basis van onderzoek door hun eigen veiligheidsdiensten... dat Rusland schuldig is aan roekeloze aanvallen op politieke instellingen... bedrijven, media en de sportsector. De Russen worden al langer beschuldigd van internationale computeraanvallen... onder meer op het internationale dopingbureau WADA... en de Amerikaanse Democratische Partij in 2016. Een medewerker van een parkeerbedrijf op Schiphol heeft samen met zijn vriendin zonder toestemming gebruik gemaakt van de woning van klanten in Gorredijk in Friesland. Die waren op vakantie en hadden de auto, inclusief auto en huissleutel bij het bedrijf achtergelaten. De buurman vertrouwde het niet en belde de politie. De 32-jarige parkeermedewerker en zijn 30-jarige vriendin zijn opgepakt. In het huis werden ook drugs aangetroffen. De politie onderzoekt nog of de man ook woningen van andere vakantievierende klanten heeft gebruikt. De Spaanse politie onderzoekt de dood van drie Nederlanders. Hun lichamen werden gevonden in een huis vlakbij Malaga. Volgens Spaanse media gaat het om een 62-jarige man... zijn 59-jarige vrouw en haar moeder van 89. Of er een misdrijf is gepleegd is nog niet duidelijk. Er gaan ook geruchten dat de drie gezamenlijk zelfmoord hebben gepleegd. Het weer dan. Lokaal kan er wat regen vallen. Ook in de ochtend is het tamelijk bewolkt, met hier en daar nog wat regen.